Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer scholieren zeggen gepest te worden op school. Dat blijkt uit onderzoek van scholierenorganisatie LAX. We zien omdat het zo'n toename is dat het heel moeilijk is om het op één punt te leggen. We hadden natuurlijk aan het begin van het jaar de Gossip Girl accounts die eh, actief werden. Waardoor ook online pest een hele nieuwe dimensie kreeg. En eh, ja, dus we, we zien gewoon dat scholen het nog lastig vinden om op al die verschillende aspecten van pesten... een goed pestbeleid te hebben die bekend is binnen de school. 40% van alle leerlingen zegt de afgelopen maanden gepest te zijn. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van het vorige onderzoek. Ook zeggen leerlingen veel stress te ervaren door alle toetsen op school. Door de NAVO-top in Den Haag volgend jaar kunnen er minder andere evenementen worden georganiseerd. De politie heeft burgemeesters door heel het land opgeroepen om daar rekening mee te houden. Want agenten hebben hun handen vol aan die bijeenkomst. Alles wordt daarvoor uit de kast getrokken, zegt de politie. Aan extra mensen opleiden. We hebben voor die periode nu ook een, eh, een verlofstop neer aangesteld. Eh, waardoor we in de loop van het najaar kunnen kijken welke mensen we echt nodig hebben om ook in Den Haag en rondom Den Haag het werk te doen. De top is volgend jaar van 24 tot en met 26 juni. Door een foutje van een ambtenaar hebben duizenden foutparkeerders in Breda in 2022 een veel te hoog bedrag voor hun bekeuringen betaald. Daardoor stroomden miljoenen euro's extra onterecht in de kassa van de gemeente. De rechter heeft de gemeente op de vingers getikt... en vindt dat Breda de foutparkeerders moet compenseren. En deze artiest heeft zowat de hele wereld om haar vinger. Taylor Swift effect is intussen ook te zien bij de Nederlandse busmaatschappijen. Fans hebben alvast een busticket gekocht om naar een van de concerten te gaan... begin juli in de Johan Cruijff Arena. Hierdoor zien busmaatschappijen een flinke stijging in het verkochte aantal kaartjes. Vooral Flixbus, die rijdt tussen de grote steden, ziet een toename... Taylor Swift is al vier jaar op rij de best verkopende artiest ter wereld. Overal waar ze komt profiteren ondernemers, zoals hotels en restaurants daar dan ook van mee en dus ook vervoerders. Het weer nog een wisselende dag met grijs en vooral in het binnenland en in Limburg kans op buien.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 De manier waarop het UWV arbeidsongeschiktheid beoordeelt is zwaar onder de maat... meldt het AD op basis van een intern onderzoek van het UWV. Meer dan de helft van de onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid is niet zorgvuldig. De Bunkbank gaat slachtoffers van fraude alsnog compenseren. Eerder weigerde de online bank, maar na overleg met het ministerie van Financiën... krijgen gedupeerden nu gemiddeld 85% van de schade vergoed. In Midden-Amerika zijn door langdurige regenval zeker 19 mensen omgekomen. El Salvador is het zwaarst getroffen, maar ook in Guatemala en Honduras vielen doden.